Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een feest in Rotterdam Ahoy is een man vanochtend vroeg neergeschoten... en daarbij ernstig gewond geraakt. Twee Rotterdammers van 20 en 31 jaar zijn aangehouden. Hun rol wordt nog onderzocht. De politie was na de schietpartij in grote getalen aanwezig... en toen de bezoekers Ahoy rond half vijf verlieten... werd een agent door iemand aangevallen. Na waarschuwingen werd de man getaserd en ook aangehouden. Bij een ongeluk op de A1 bij Badmen in Overijssel is iemand om het leven gekomen. Bij de aanrijding waren meerdere voertuigen betrokken. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. De snelweg bij Badmen richting Apeldoorn is afgesloten voor onderzoek. 61 vrachtwagens met hulpgoederen hebben gisteren het noorden van de Gazastrook bereikt. De lading bestond uit voedsel, water en medische voorraden. Daarnaast werden bij het Al-Shifa ziekenhuis, waar voor het ingang van de gevechtspauze op vrijdag nog hevig werd gevochten, 11 ambulances, drie bussen en een dieplader afgeleverd. Die zijn bedoeld om te helpen bij de evacuatie van het ziekenhuis. In Rotterdam is een portiek van een flat beschadigd na een explosie. Dat gebeurde iets na middernacht bij een flat in Rotterdam-Zuid. Door de klap raakte de deur zwaar beschadigd en zijn meerdere ruiten gesneuveld. De politie doet onderzoek met explosieve specialisten en vraagt getuigen zich te melden. Het Openbaar Ministerie wil meer duidelijkheid over wat burgers mogen doen... om te helpen bij het oplossen van cybercrime-zaken... als bijvoorbeeld oplichting via sociale media. De politie experimenteert in dat soort zaken met de inzet van burgers... met specialistische digitale kennis. Het OM stuurt aan op een proefproces... zodat een rechter kan bepalen wat burgers wel en niet mogen doen om te helpen. Het weer, de bewolking neemt geleidelijk toe en er valt geregeld een bui. De temperatuur ligt rond de 7 graden. Vanavond wordt het tijdelijk droger, maar later gaat het vanuit het westen opnieuw regenen. Morgen bewolkt en regenachtig met in het oosten en noordoosten kans op sneeuw.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 can see it in your eyes. I can tell it has been I can lying. Tell he's been lying. And he loves I you. can see it in girl, you. You don't have to be how you are. Ashamed that you're feeling hurt you. I'm your girl, you're my girl, we your girls. do not you know that we love you? He got you going through hell. We ain't never seen down like this. What you mean you need us to help? We each other too well.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 Liesje was uitzinnig en ze danste in het rond maar ze was wat onvoorzichtig en sprong bovenop de hond. De hond schrok zich de tering, hapte Liesje in de been... en pakte toen de pop af en verscheurde die meteen. Ja. Ja, Liesje schreeuwde moord en brand en papa greep de pook. En stapte op de hond af, die angstig in een hoekje dook. Papa begon te hakken. En het bloed spoot in het rond. En toen zijn drift gekoeld was, zat het huis onder de hond. Liesje krijste, papa, wat heb je nou gedaan? En ze pakten hem de pook af en begon op hem in te slaan. Papa vlucht het huis uit en zocht toevlucht in de drank. Moeder las een boek van Thea Beckman op de bank. Liesje ging zichzelf eens flink verwennen met de pook. En plots werd het hele avondje nog best gezellig ook. Mama deed er tanden uit, want papa kwam weer thuis. En Liesje stopte hele stukken brandhout in haar kruis. De hond werd bij elkaar geveegd, verorberd en vergeten. En iedereen werd rustig, want ze hadden goed gegeten. Toen werd er aan de deur geklopt en daar stond Sinterklaas. Papa liet hem binnen en vertelde het relaas. Sinterklaas begreep het, Liesje kreeg een nieuwe pop. En toen zei hij, ik moet weer gaan, ik moet de daken op.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 Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet Sinterklaas staat niemand meer. Nou ja, zeg. We could be the last two on earth to start a new world. Just you and me, girl. Try, and you can almost. just you and me.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 Ook, ik kreeg nooit cadeaus met sint Met, Sneek, kreeg ik ook niks. Nee, ik, kreeg, ik van Sint-Nicolaas heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon, die Klaas, die kan ik niet aan vertellen. Mag die man niet. Met zijn schimmel. ik hou niet van die man, ik vind het een naar persoon. onsympathiek individu vind ik dat, die is niet klaar. Schijnheilige. Ja, een nare man vind ik het, weet je dat? Ik hou niet van die man. Die knecht vind ik ook een zak. Ja, ik wel. Irritante jongen vind ik dat, weet je dat? Zit me nou al op te winden. Die knecht vind ik een irritant persoon. Stond er altijd te lachen. Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? De knecht was niet klaar, stond er altijd te lachen. Zijn knecht staat... Idioot. 6 december, hartstikke koud, gaat hij op Dakstan lachen? Vindt een raar stelletje, weet je dat? dom koppel vind ik het. Ja, een heel dom koppel vind ik het. U mag ze niet. Ik heb er weinig mensen in hekel, maar die twee kan ik niet uitstaan. Ik heb nooit wat van ze gehad. Ik, ik zette mijn schoen s'avonds. Ik was blij dat ze dus morgens nog stond. stomme liedjes allemaal zingen. Hebben je ook allemaal die stomme liedjes gezongen vroeger? Ja, ik kan me nog over ergeren, weet je dat? Hoor, wie klopt daar, kinderen? Geen hond. Bij mij werd niet geklopt, hoor. Heb je dat ook allemaal gezongen? Heb je ook gezongen van En strooit dan wat lekkers? In de een of andere hoek? Was dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gooit? Ik kan een beetje lopen zoeken wat spul ligt. Mag die man niet. Oneerlijke man is dat, weet je dat? Met die staf. Oneerlijk, er waren kinderen die kregen... die hadden cadeaus, dan liepen de treinen door de kamer... Nou, bij mij liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me aan. We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was er nog een treintje van niks geweest ook. Toen nou. Ja, ik mag die lijn niet, allebei niet. Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos te zingen? Met die vieze, stinkende kolendambies. En opeens werd er op de deur gebomst. En dan kwam sint binnen. Dan zie hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigs. Had een sprei om. had een sprei om. En ik kende die sprei. Ik kende het, die was in de voorkamer. Die lag er op tafel. Je kon op zijn rug precies zien wat de asbak gestaan had. Wacht die man niet. Kom uit Spanje, zit een gek. Ja. Met mij in jongen. Kom hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dus zag ik meteen. Had de meid erop. En een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieterman Knecht, maar dat was helemaal geen Pieterman Knecht, was Tante Jo. Dat zag ik meteen, want die had een paar dingen...